Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het debat in de Tweede Kamer over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd is voorbij. Opvallend was het moment waarop het voltallige kabinet wegliep uit het debat. Dat gebeurde vanwege uitspraken van Forum voor Democratie-leider Baudet over minister Kaag. Baudet beweerde dat het college in Oxford, waar Kaag heeft gestudeerd, spionnen opleidt. Hij suggereerde dat Kaag zou zijn gerecruiteerd door een geheime dienst. Na het vertrek van het kabinet mocht Baudet zijn betoog niet afmaken van de Kamervoorzitter. De Oekraïense president Zelensky heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd om meer militaire steun. Hij zei dat de wapens nodig zijn voor de verdediging van zijn land, maar ook om gebieden te heroveren. Zelensky mocht de VN bij hoge uitzondering toespreken via een videoboodschap. Daarin zei hij ook dat hij meer strafmaatregelen wil tegen Rusland. Nederlanders hebben naar eigen zeggen vorig jaar 2,5 miljard euro schade geleden door criminaliteit. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van alle delicten kwam fraude bij online aankopen het vaakst voor. Toch viel de schade in die gevallen vaak mee. De helft daarvan lag onder de 50 euro. De schade door vernielingen van auto's en fietsendiefstal was veel hoger. Dat kostte mensen vaak honderden euro's. Het landelijke watertekort is voorbij. Op sommige plekken gelden nog wel beperkingen... maar landelijk is er geen sprake meer van een tekort. Dat komt door de regen van de afgelopen weken. Nu de droogte afneemt kan de scheepvaart weer meer gebruik maken van sluizen... en zijn er extra pompinstallaties niet overal meer nodig. In de Maas in het zuiden van het land of bij IJmuiden... kunnen nog niet alle schepen de sluizen gebruiken... omdat het water nog niet hoog genoeg staat. Het weer, helder en droog vannacht. Hier en daar kan het mistig worden.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 ceiling now me, I'm trying to sleep Diablito diablitos que me atrapan y en la despedida los maté, ya no hay nada que me aguanta Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí Me borracho ahí, ya no me importa nada Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas Tú dime a dónde Llego a persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde everything Opened up and let you in You made me feel alright For once in my life jezelf weten Oh, je denkt dat je geweldig bent Nee, je bent niet beter Ik weet al lang dat jij niet eerlijk bent Ik kan je niet vertrouwen Ik moet nu kiezen voor mijn eigen weg En nog één ding moet je weten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf Vanzelf, vanzelf, vanzelf Vanzelf, vanzelf, het gaat niet meer verder bent Dat moet je zelf weten Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt Jij hebt geen geweten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf.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 bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I We're not so groovy. We're like a bomb, bomb, bomb. and Everybody get down with me. my hips and move me. Everybody get down with me. Direct my hips and move me. Everybody get down with me. Direct my hips and move me. Everybody get down with me.